Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat goed met de economie in Nederland. Van april tot juni dit jaar groeide de economie met 3,8 procent, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is meer dan gedacht, vertelt mijn collega Lisa Schallenberg. We hebben dus ook in dat tweede kwartaal meer uitgegeven dan gedacht. Ja, die consumptie is ook een van de redenen dat het eerst juist zo dipte, dat we dat niet deden. Ehm, maar goed, we veren nu dus hard terug. En de overheid die gaf ook meer geld uit dan eh, het CBS eerst ehm, in de eerste berekening eh, had meegenomen. Aan bijvoorbeeld testen en vaccineren bijvoorbeeld. Door de sterke groei zit de economie nu weer bijna op het niveau niveau van voor de coronacrisis. Het is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. In de Tweede Kamer praten politici verder over de begroting voor volgend jaar. Het demissionaire kabinet zal vragen van gisteren beantwoorden. In Amsterdam zijn gisteravond negen flats ontruimd nadat er een giftig metaal was gevonden in het trappenhuis. Een bewoner rook een vreemde lucht en de brandweer ontdekte dat het kwik was. Het is een metaal, dus dat moeten we echt heel eh, voorzichtig en eh, op een veilige manier te werk gaan. Dus dat eh, gaat echt nog wel een poos duren. Het gaat om een grote hoeveelheid kwik en het is volgens de brandweer moeilijk om het te verwijderen. En de Liegebeest Award van Wakker Dier gaat dit jaar naar de keurslager. De dierenrechtenclub wil met de prijs aandacht vragen voor hoe bedrijven hun klanten misleiden over dierenwelzijn. Er waren vijf genomineerden, vertelt verslaggever Nick Wouters. Zo'n nominatie kan effect hebben. Zo heeft Oliver Riet, een van de genomineerden, aangekondigd kalkoenen die tot babyvoeding worden verwerkt, meer ruimte te geven en een overdekte uitloop. Keurslagers zouden doen alsof ze heel diervriendelijk zijn, maar bij sommigen liggen er nog ouderwetse plofkippen in de koelvitrine. De keurslager laat weten zich niet te herkennen in de kritiek.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 love you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 Zon, Zee,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 你藏得好好。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 dust from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 ever tried here. Het Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.

take my heart and reconsider. I've opened the door. over you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 till the sun ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Over the sea and far away, she's waiting like an iceberg, waiting to change. But she's cold inside, she ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder etmaal weer. the sign that changes At least you can predict this every year Love, you never know the minute it ends Suddenly, I can't get it to speak Maybe find you all the things it took to save us I can fix the pain that bleeds inside of me Look in your eyes, and see say the same about me I'm standing on the edge and I don't know what else to give just don't talk to me, babe. Flowing through my head. There's a question, is she needing another side of a man? can I be looking at the last three years like I did. I can never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this soda, no see. You can never tell the next day life could be. Do you know what it feels like?